uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Malieveld in Den Haag is weer leeggestroomd. Honderden studenten kwamen daar vanmiddag samen om te protesteren tegen de verhoging van de rente op de studieschuld. Want die wordt vijf keer hoger. En het gaat in sommige gevallen om duizenden euro's extra per jaar die studenten moeten aftikken. En dat is dus alleen nog maar de rente. De actievoerders hopen vooral dat Den Haag er een stokje voor kan steken, vertelt mijn politiek collega Noeska. Je ziet ook dat dit protest zich eigenlijk vooral richt op, eh, op de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Want ze hopen eigenlijk ja, dat die lijsttrekkers dit straks meenemen in de formatie. En als er dan onderhandeld wordt ja, over nieuwe afspraken... dat daar misschien iets gedaan kan worden om toch ja, die rente aan te passen. Ja, en wil je nou meer weten over hoe die verhoging van de studierente nou precies zit? Check dan de nieuwste aflevering van Lang Verhaal Kort in je favoriete podcast-app. En na dagenlang zoeken is Bradley D. opgepakt... Die man wordt ervan verdacht een dodelijke schietpartij in Rotterdam te hebben gepleegd en een steekpartij in Zutphen. Na een tip kon de politie hem in een hotel in Amsterdam oppakken. En deze bouwvakker stond er met zijn neus bovenop. Toen kwam een verkeersregelaar, die zei van hé, hey, eh, luister even. Hij is gepakt. Ik zei nou, mooi. Goed om te weten. Kunnen we veilig over straat lopen? Begin deze week loofde het Openbaar Ministerie nog 25.000 euro uit voor de gouden tip. En het is niet bekend of iemand dat geldbedrag ook krijgt. BBB-kandidaat Jasper Rekers ligt onder vuur. Persbureau ANP ontdekte anonieme tweets van hem... waarin hij politici voor van alles en nog wat uitscheldt. Premier Rutte noemt hij bijvoorbeeld op dat account een NSB'er. Reker staat op plekje 13 van de partij en als hij toch wordt gekozen dan staat hij zijn plek af. En dan nog het weer. Overal buien nu, maar die trekken vanavond langzaam weg. En dan blijft het als het goed is droog. Morgen begint ook grijs en vanuit het zuiden dan weer regen. En het wordt dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AMB. Ook in Noord-Holland zijn de files behoorlijk lang. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. De meeste vertraging zien we daar nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 7 kilometer. De vertraging is een half uur. En de A9 maar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd.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 What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. dear to me An honor of me share to you Me not unfair to you Woman I want to really make you know That I will always draw near to you but me know me not no fear to you Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman if you leave me now I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's life supposed to be about, baby? Can free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily.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 maar ook zal reageren op mogelijke aanvallen. Afgelopen winter was het Oekraïnse elektriciteitsnet ook al doelwit. Hamas zegt een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische stad Elat... De populaire badplaats ligt op zo'n 200 kilometer van de Gazastrook. Voor zover bekend heeft Hamas in deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver kwam. De verbrandingsoven van de Rotterdamse afvalverwerker AVR blijft nog zeker een jaar buiten gebruik. Bij de brand vorige maand in het bedrijf raakte de oven beschadigd. Afval uit Rotterdam wordt nu tijdelijk opgeslagen in Tilburg. Het weer, nu nog regen, maar vanavond op de meeste plekken droog en ongeveer 10 graden.